Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook de lichamen van zes gegijzelden gevonden. Ze lagen in een tunnel onder de stad Rafa. Onder de doden is een 23-jarige Israëlische Amerikaan. Hij werd net als de anderen ontvoerd op 7 oktober, de dag van de terreuraanslag door Hamas. De identiteiten van de vijf andere slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. gemaakt. Aangenomen wordt dat Hamas en andere samenwerkende terreurgroepen... nog zo'n 100 gijzelaars vasthouden in de Gazastrook. Bij een aanrijding met een auto in Rotterdam is een fietser om het leven gekomen. Dat gebeurde rond middernacht in de buurt van het centrum. De auto reed na de aanrijding door, maar werd even later door de politie gevonden. Twee inzittenden gingen er te voet vandoor, maar konden snel worden opgepakt. Over de identiteit van de daders en het slachtoffer is nog niks bekend gemaakt. De Filipijnen en China beschuldigen elkaar van het met opzet rammen van kustwachtschepen. Volgens de Filipijnse regering werd een van hun kustwachtschepen drie keer geramd door de Chinese kustwacht. De aanvaring gebeurde gisteren in de Zuid-Chinese zee. China beweert juist dat zij het slachtoffer waren. De Zuid-Chinese zee behoort tot de internationale wateren, maar China claimt bijna het hele gebied. Daardoor zijn er vaker confrontaties met andere landen. In de derde ronde van de US Open is Botik van de Zandschulp uitgeschakeld. De tennisser verloor in drie sets van de Brit Jack Draper. Eerder had Van de Zandschulp nog voor een verrassing gezorgd... door topfavoriet Carlos Alcaraz uit te schakelen. Die stunt kon hij nu niet herhalen. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Het weer. Vandaag is het zonnig en zomers warme temperaturen tot 31 graden.